Onderzoek in Frankrijk heeft aangetoond dat hij een kogel in zijn hoofd had. Er was rekening mee gehouden dat Verdon, een geoloog van 53 jaar, in Mali aan een ziekte was bezweken. Verdon werd in november samen met een andere Fransman ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Frankrijk stuurde in januari 4500 militairen naar Mali om de islamitische extremisten in het noorden van het land te verdrijven. In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor hevige bosbranden. Ook toeristen moeten op last van de autoriteiten het gebied onmiddellijk verlaten. Er woedt al brand sinds maandag. Zo'n 3000 brandweermannen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De komende twee dagen wordt opnieuw heet en droog weer verwacht in Californië. Pomphouders gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat ze geen alcohol mogen verkopen. In een proefproces wees de rechter hun verweer af dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen. Volgens de rechter gaat de redenering van de pomphouders niet op. De verkoop van alcohol door tankstations is in strijd met het beleid om alcohol op de weg terug te dringen. Dat geldt zwaarder dan het gelijkheidsbeginsel, staat in het vonnis. Het merengebied van Noordwest-Overijssel wordt bijgevuld met water uit het IJsselmeer. Door droogte dreigt het waterpeil onder het streefpeil te komen, zegt het waterschap Reest en Wiede. Dat is hinderlijk voor boeren, de scheepvaart en voor recreanten. In eerste instantie wil het waterschap het peil 2 centimeter laten stijgen. Het extra water komt uit het IJsselmeer via het Hovermeer naar het gemaal AF Stroink. Vanuit dat gemaal stroomt het verder het merengebied in. Het weer, bijna overal schijnt de zon. Op de stranden worden 22 graden, in het binnenland 24 tot 29. Morgen is het opnieuw overwegend zonnig. Het wordt iets minder warm dan vandaag met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.